You meet, and neither one of you even know it hit him. Got that warm, fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him.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 De rechtbank in Assen veroordeelde hem eerder tot drie maanden cel. Beide partijen gingen in beroep. Volgens justitie heeft de directeur van de werf met zekeringen in de meterkast geknoeid, waardoor er brand uitbrak. Maar zijn advocaat bestrijdt dat en vraagt vrijspraak. In de Verenigde Staten is de werkloosheid vorige week onverwacht gestegen. Dat is volgens Amerikaanse beleggers een nieuw teken dat het herstel van de economie wordt afgeremd. Veel bedrijven wachten met het aannemen van nieuw personeel tot de economie weer meer aantrekt. De tegenvallende werkloosheidscijfers drukken de koersen op de Amerikaanse beurs. Op de eerste dag van Seeland Amsterdam is een schipper van een binnenvaartschip aangehouden. Hij voer tegen de richting van de tolships in. Hij negeerde een stopteken van de politie. Het binnenvaartschip werd uiteindelijk gedwongen aan te meren, waarna de schipper werd aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij, ondanks een verbod, toch in de richting van IJmuiden voer. De Amerikaanse chipgigant Intel neemt de producent van antivirussoftware McAfee over. Voor het bedrijf wordt zo'n 6 miljard euro betaald. Intel had er 48 dollar per aandeel in contanten voor over... En dat is een overnamepremie van 60% ten opzichte van de slotkoers van McAfee van gisteren. Met de overname willen het chipconcern zijn positie op het gebied van beveiligingssoftware verstevigen. In Amsterdam is een Belg veroordeeld voor het vergiftigen van een zwangere vrouw. Hij volgde in 2008 een tandartsopleiding in Nederland en was een paar keer met de vrouw naar bed geweest. Toen hij hoorde dat ze zwanger was, vroeg hij haar te eten en deed hij een middeltje door het eten waardoor ze een miskraam kreeg. De vrouw was toen zeven weken zwanger. Het weer opklaringen, stapelwolken en in het noordoosten kans op een enkele bui. Vandaag is de temperatuur ongeveer 20 graden. Morgen droog en wordt het wat warmer. Dan varieert de temperatuur van 23 tot 28 graden.